Oprichter van Wikileaks riep de aanwezigen op te blijven zoeken naar geheime informatie. Assange sprak vanuit de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij zich al ruim een jaar schuilhoudt. Hij nam het in zijn toespraak op voor Edward Snowden, die in juni geheime informatie over een Amerikaans spionageprogramma aan het licht bracht. Assange haalde ook uit naar Facebook en andere bedrijven die volgens hem onderdeel zijn geworden van de controlestaat. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is in Pakistan om gesprekken te voeren met de nieuw gekozen regering van premier Sharif. Bezoek was uit veiligheidsoverwegingen niet aangekondigd. Verwacht wordt dat Kerry zal proberen om bij Sharif wat spanning weg te nemen over de Amerikaanse droneaanvallen. Bij de acties met onbemande vliegtuigen zijn in Pakistan tussen 2004 en 2013 al ruim 3400 mensen omgekomen. Sharif won in mei de Pakistanse verkiezingen. Hij heeft de Amerikanen vaak opgeroepen om de acties te staken omdat ze een inbreuk zouden maken op de soevereiniteit van zijn land. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op bezoek geweest bij de VPRO... naar aanleiding van het rookincident van zondag. In een live-uitzending van Zomergasten rookte cabaretier Hans Steeuwen toen enkele sigaretten. De inspecteurs bezochten onder meer de studio van waaruit het programma werd uitgezonden. De studio wordt door de Voedsel- en Warenautoriteit beschouwd als een werkplek en daar mag niet worden gerookt. De VPRO kan een boete krijgen van 600 euro. Dan het weer, opklaringen en overwegend droog. Overdag veel zon en zomers tot tropisch warm. 25 tot lokaal 32 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en dan nog warmer. 30 tot 35 graden.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 It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change. The poetic justice of cause and effect, respect, love, compassion.